Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking... heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. Dat zijn er 27 minder dan in 2020, toen relatief veel mensen verdronken. De meeste verdrinkingen waren in open water. Onder de slachtoffers zijn veel migranten met een niet-Europese achtergrond en hun kinderen... Volgens het CBS is het risico op verdrinking bij niet-Europese migranten onder de 20 jaar 9 tot 10 keer zo groot dan bij jongeren die in Nederland zijn geboren. Bosbranden richten op veel plekken in Europa schade aan. In Spanje is een grote brand uitgeroken op het Canarische eiland Tenerife. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. In Italië, bij de grens met Slovenië, zijn mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. En ook in Griekenland bereiden de branden op het eiland Lesbos... en het nationaal park Dadia in het oosten van het land zich verder uit. De laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. In de massasprint op de Champs-Élysées in Parijs bleef de renner van Alpecin... de Nederlander Dylan Groenewegen en de Noor Alexander Christophe net voor... De Tour van dit jaar werd gisteren beslist door de Deen Jonas Vingegaard van team Jumbo-Visma. In Afrika is een riem van bokser Muhammad Ali geveld voor 6,2 miljoen dollar. Het ging om de riem die Ali won bij een van de meest legendarische wedstrijden uit de boksgeschiedenis. In 1974 heroverde hij in het toenmalige Zaire de zwaargewichttitel op de Amerikaan George Foreman. Volgens het veilingkantoor was de veiling van de riem bijna net zo spannend als de wedstrijd zelf. De trofee is gekocht door de eigenaar van een American voetbalteam... en wordt onderdeel van een rondreizende expositie. Het weer, nog lang warm, maar vannacht koelt het uiteindelijk af naar 18 tot 20 graden. Morgen zon, maar ook wolken en verspreid over de dag wat buien.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 Look, mama, say, take it to the top, top, top, like. Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, cause everything will be.